Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Op de weg zijn vooralsnog geen grote problemen door het winterweer, zegt de ANWB. Wel zijn er hier en daar wat aanrijdingen. Op de A27 schade aan het eind van de avond een vrachtwagen bij de Merwedebrug. Die werd daarna in beide richtingen afgesloten. In Den Haag belandde een auto in het water na een glijpartij. Vandaag is de hele dag code rood van kracht vanwege het winterweer. Het advies is om niet de weg op te gaan als het niet nodig is. In Irak is voor het eerst een massabegrafenis gehouden voor Jezidis die werden vermoord door islamitische staat. Het gaat om 104 slachtoffers van de genocide van zeven jaar geleden. Ze zijn herbegraven in de stad Kotje. In 2014 werden door terrororganisatie IS zeker 3000 Jezidis vermoord. De afgelopen jaren zijn meer dan 80 massagraven gevonden. Het identificeren van de slachtoffers verloopt moeizaam... onder meer omdat van sommige gezinnen niemand meer in leven is. Vier skiers zijn om het leven gekomen door een lawine in de Rocky Mountains... in de Amerikaanse staat Utah. Vier anderen konden worden gered. Doordat de acht wintersporters lawinepiepers bij zich hadden... konden ze onder de sneeuw vandaan worden gehaald. De vier overlevenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de VS is oud-bokser Leon Spinks overleden. Hij won in 1976 goud op de Olympische Spelen. Maar hij is vooral bekend omdat hij als een van de weinigen Muhammad Ali wist te verslaan. Dat gebeurde in 1978 in Las Vegas. Spinks kreeg na 15 rondes van de jury te horen dat hij had gewonnen. Hij was tot in de jaren 90 actief als bokser, maar haalde verder geen grote successen. Spinks overleed op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het weer op veel plaatsen sneeuw. In het zuiden en zuidoosten ook kans op ijzel.